Volgens het federaal parket was het doelwit nog niet bepaald, maar volgens onze bronnen zouden ze wel van plan zijn geweest om binnenkort toe te slaan. Daarom is de politie gisteravond in actie gekomen. Vijf mensen zijn opgepakt bij huiszoekingen in Merksem, Borgerhout, Deurne, Sint-Jan-Smolenbeek en Eupen. En nog eens drie mensen in Zaventem, Sint-Jans-Molenbeek en Schaarbeek. Volgens de politie zijn het islamitische jongeren die in korte tijd zijn geradicaliseerd. Mensen die een hoger risico op griep hebben... moeten via hun werk een griepprik kunnen krijgen. Dat wil de Gezondheidsraad. Onder meer voor mensen die in de zorg, het onderwijs en het OV werken. Of het echt gaat gebeuren, dat is nog de vraag. Het kabinet moet er nog over praten. Elke 60 kilometer een laadpaal in heel Europa. Dat wil de Europese Unie rond 2030 geregeld hebben. En het moet makkelijker worden worden te laden, want nu zijn er te veel verschillende apps en pasjes. Ook moet het voor de automobilist duidelijker zijn hoeveel het opladen kost. En online een vakantiereis boeken kost eigenlijk altijd meer dan de prijs waarmee geadverteerd wordt. Doordat er toeristenbelasting bij komt of boekingskosten. De Consumentenbond vindt het misleiding. Ze kwamen erachter dat je bij vier op de vijf reizen meer betaalt dan de prijs die in de aanbieding staat. Vakantiediscounter maakt het wel heel bond. We kwamen ook een paar hele extreme voorbeelden tegen. Bijvoorbeeld bij de vakantiediscounter. De totale reissom van een reis naar Ibiza voor twee personen explodeerde tijdens het boeken van 286 naar ruim 3500 euro. De Consumentenbond heeft toezichthouder ACM gewaarschuwd dat reisbureaus weer volop aan het misleiden zijn. Die gaat ze nu strenger controleren. Het weer, is inmiddels overal bewolkt. Tegen het einde van de middag komt er vanuit het westen regen aan. Vanavond en vannacht blijft het nat. Morgenochtend eerst droog en hier en daar wat zon. Later weer wat regen en dan gaat op 15.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 op gas Zet die pijp in zijn tas, roken lijn met wat as mm, Ben een vijf uit de 10, maak een 5 een 10 Daarom blijf ze misschien mm, Zij weet al lang dat ik long In Parijs ben ik kong, ze mijn buikjes op tong mm, Ik van die rijk van die maar Gelijk op die song, maar we blijven niet jong mm.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 Eh. All day, all day. we had if we ever broke up If we ever broke up, I'd call your dad And tell him all the shittiest of things you said If we ever broke up Boy, don't get emotional Cause it's not personal It's just the way, just the way it goes If we ever broke up, I'd never be sad Think about everything that we had If we ever broke up honest, Mr.